12 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Marokko opent volgende week dinsdag de grenzen van Marokkanen uit het buitenland. Dat betekent dat mensen met een Marokkaans paspoort die in Nederland weer wonen... weer naar Marokko kunnen reizen. Ook mensen die in Marokko wonen, maar door de coronapandemie tijdelijk niet terug konden... zijn weer welkom. Luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc zal extra vluchten gaan uitvoeren... om mensen naar Marokko te brengen. In Wijster in Drenthe hebben vanavond opnieuw honderden mensen gedemonstreerd... bij de plek waar vanochtend een boerenprotest was. Bij het afvalbedrijf waar vanochtend een blokkade was... stonden tientallen trekkers en personenauto's. De politie in Wijster greep niet in. Bij het protest vanochtend werden ruim 60 mensen aangehouden... omdat betogen met trekkers verboden is. De aanhoudingen leidden tot een grote oploop bij het politiebureau in Assen... waar de betogers een tijdje vastzaten. De strenge Europese regels voor genetische modificatie worden tijdelijk opzij gezet voor het ontwikkelen van een coronavaccin. De Europese Commissie heeft daarvoor toestemming gekregen van het Europees Parlement. Ook het farmaceutisch bedrijf, waar Nederland en andere EU-landen leveringsafspraken mee heeft gemaakt voor ontwikkeling van een vaccin, maakt gebruik van genetische modificatie. Volgens de meerderheid van het Europees Parlement zijn de bestaande genregels niet flexibel genoeg. Met het, eh, <clears throat> met het televisieprogramma Nederland voor Suriname op NPO 1 is tot nu toe ruim een half miljoen euro ingezameld voor bestrijding van het coronavirus. Jurgen Rijman maakte dat bekend als zijn typetje Tante S. Ook de komende dagen kan er nog worden gedoneerd voor medische apparatuur, mondkapjes, behandelplekken en IC-bedden voor Suriname. En dan het weer. Vanavond en vannacht af en toe regen. Op veel plaatsen ontstaat nevel.